Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Moet je zo met de trein? Let dan even op, want in de regio Noord-Nederland wordt gestaakt. NS-medewerkers willen meer salaris en minder werkdruk. Tot nu toe lukte het niet om daar afspraken over te maken met hun baas... en dus doen ze een estafettestaking om te beginnen in het noorden. De NS zelf verwacht weinig overlast in de rest van het land vandaag. In Noord-Nederland adviseren we reizigers om niet de trein te nemen... want die zal als gevolg van de staking niet rijden. Door met de dienstregeling op een slimme manier maatregelen te nemen... verwachten eigenlijk op de meeste plekken in Nederland... buiten Zwolle en Noord-Nederland nagenoeg geen impact. Vrijdag is het een ander verhaal dan staken NS-medewerkers op de grote knooppunten in Zuid-Holland. Die staking zal dus door het hele land te merken zijn. In de Tweede Kamer is gisteren lang gedebatteerd over de stikstofaanpak. CDA-leider Hoekstra wil dat boeren in sommige gevallen meer tijd krijgen... om de uitstoot terug te dringen, terwijl dat niet in het regeerakkoord is afgesproken. Veel partijen vonden dat het niet kon, waaronder de PVV. U kunt geen land regeren als u elkaar niet vertrouwt. Mijn overtuiging is het dat alle leden van het kabinet voldoende vertrouwen in elkaar hebben. Dus ook eh, waar betreft de vraag eh, eh, van de heer Wilders om met elkaar goed door te kunnen. De regeringspartijen hebben afgesproken dat ze nu eerst willen wachten op het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. In de Amerikaanse staat Texas zijn botten gevonden die afkomstig zijn van dino's. De skeletten zijn zeker 113 miljoen jaar oud. En dat soort vondsten zijn in het gebied op zich niet heel bijzonder, zegt deze Amerikaanse verslaggever. They know that these were here. There's a state park there. But with the water being so low, they were actually able to find more. I mean, it, this isn't like mud or silt. This is going to be here forever. Yeah. Op deze plek is dus al maanden geen regen gevallen door klimaatverandering... en zijn rivieren droog komen te liggen. En dan komen er dus dit soort botten naar boven die compleet versteend zijn. De onderzoekers verwachten er nog veel meer te vinden de komende tijd. Het weer nog, vanochtend nog wat mist. Daarna wordt het opnieuw een zonnige zomerdag. Vanmiddag wel wat stapelwolken. Het wordt 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten tijdverlies. En van Amsterdam naar Den Haag doe je er 5 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen.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 rijden daardoor nauwelijks NS-treinen. Het kabinet wacht op het rapport van Johan Remkes... voor er verdere stappen worden gezet in de stikstofaanpak. Dat is de uitkomst van het urenlange debat over de uitspraken van CDA-leden Hoekstra... over de deadline van de stikstofdoelen. En klanten van Eneco die zonnepanelen hebben... krijgen binnen binnenkort een flink lagere vergoeding voor stroom die ze terugleveren. Nu krijgen sommige klanten nog meer dan 50 cent per kilowattuur en dat wordt vanaf begin september 9 cent. Het weer, eerst veel zon, later wat stapelwolken.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 I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you hurt stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. tonight. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Uh-huh. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city. Just in case I see a dizzy. Not buy everything. Drink that Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my. You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how so I hopped out the coupe and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Low Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl.